uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het antwingagentschap WADA gaat onderzoeken of er in China in de jaren 80 en 90 sprake was van systematisch dopinggebruik. Aanleiding is het verhaal van een Chinese arts. Ze vertelde afgelopen weekend op de Duitse televisie dat Chinese atleten op grote schaal verboden middelen gebruikten. De arts werd zelf ontslagen omdat ze weigerde een atleet doping toe te dienen en is nu uit China gevlucht. Alle nieuwe leden van het kabinet komen vandaag en morgen langs bij premier Rutte. Hij wil ze allemaal spreken voordat ze aan de slag gaan. Tamara van Ark van de VVD was vanochtend de eerste. Ze wordt de nieuwe staatssecretaris van Sociale Zaken. In totaal heeft Rutte vandaag elf gesprekken. Morgen volgt de rest. En donderdag staat de hele ministersploeg op het bordes van Paleis Noordeinde. Tientallen Brabantse boeren krijgen een schadevergoeding van het waterschap... omdat de waterafvoer niet optimaal was. Vorig jaar mei en juni leden de boeren een miljoenen schade door zware regen- en onweersbuien. Sommige boeren gingen daardoor failliet. Waterschap de Dommel kreeg 323 claims binnen. Daarvan heeft een schade-expert er 41 deels terecht verklaard. In Moskou is een journalist neergestoken. Het is een presentatrice van Echo Moskwi, een van de weinige onafhankelijke radiozenders in Rusland. De dader kwam de studio binnen en stak haar in de hals. Ze ligt nu in het ziekenhuis. Volgens collega's is ze buiten levensgevaar. Journalisten van het radiostation zeggen dat ze geregeld door onbekenden met de dood worden bedreigd. De Europese Unie trekt nog eens 30 miljoen euro uit voor humanitaire hulp aan honderdduizenden Rohingya die naar Bangladesh zijn gevlucht. Het bedrag komt bovenop de 21 miljoen die de EU al eerder voor hulp had uitgetrokken. Het bedrag is bedoeld voor zaken als water, voedsel en sanitaire voorzieningen. Bangladesh noemt de situatie van de 100.000 vluchtelingen onhoudbaar. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Vannacht valt bijna overal in het land wat regen. Morgen is het overwegend grijs met af en toe regen of motregen. En het wordt 16 of 17 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vooral vertraging op de A2 van Amsterdam naar Utrecht. Bijna een uur vertraging tussen Apkoude en Maarsen. De A4 Amsterdam-Den Haag een half uur vertraging. Tussen Battenverdorp en het Aqueduct. Daar zien we bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. Op de A4 de nasleep van een ongeluk naar Rotterdam bij de Keteltunnel. File rijden tussen Plaspoel Polder en Delft. Een ongeluk op de A12 naar Utrecht. Een half uur vertraging daardoor tussen Reewijk en Woerden. En op de N44 vanuit Den Haag naar Amsterdam.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 It a go done. Give me the music, make me looking You play it on the radio, and so say we a go hear it on the stereo. And so know we a go play it on the disco. And so say we a go hear it on the stereo.